waardoor de DSB-bank misschien had kunnen worden gered... Ook wil de Kamer weten hoe afgelopen zondag allerlei vertrouwelijke informatie over de ontwikkelingen bij DSB naar buiten kon komen. GroenLinks, SP en PVV willen een parlementaire enquête naar de gang van zaken. De rechtbank in Amsterdam kan elk moment uitspraak doen in de faillissementzaak van de DSB-bank. De nationale ombudsman Brenningmeijer gaat het optreden van de inspectie voor de gezondheidszorg onderzoeken... Eind 2007 stelden twee artsen in het tv-programma Nova dat er op kleine intensive care afdelingen elk jaar 250 vermijdbare doden vallen. Na een onderzoek concludeerde de inspectie vorig jaar dat de afdelingen niet voldeden aan belangrijke voorwaarden. De inspectie dreigde binnen 48 uur de IC's te sluiten als ze geen maatregelen namen. Omdat de IC's binnen die termijn alsnog aan de voorwaarden voldeden was dat niet nodig... Door onder meer de media op te zoeken heeft de inspectie volgens de Vereniging van Ziekenhuizen de kleine IC-afdelingen onnodige reputatieschade toegebracht. En de vereniging heeft daarom een klacht ingediend bij de ombudsman die de zaak gaat onderzoeken. Het proces tegen Radovan Karadzic bij het Joegoslavië-tribunaal begint op maandag 26 oktober. Die datum is vastgesteld nu de tenlastelegging tegen de oud-president van de Republiek Srpska af is. De rechters hadden eerst bepaald dat de zaak uiterlijk op 19 oktober moest beginnen... Maar de Kamer van Beroep vond dat Karadzic recht had op meer voorbereidingstijd om de aanklacht te bestuderen.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 I haven't met you yet. Oh, I promise you can. To give so much more. circumstance beyond our control. Oh, the phone, TV, and the news of the world. got in the house like a pigeon from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies.